Kirsten Klomp met het NOS van internationale vluchten van KLM naar Air France. Franse piloten zijn tegen bezuinigingen en willen dat er minder vluchten vanaf Schiphol en meer vanaf Parijs vertrekken. Daar trekken wij de streep, zei minister Dijsselbloem bij RTL Late Night. Volgens hem zijn die vluchten hier omdat Schiphol en KLM het prima doen. Dijsselbloem wil niet toestaan dat de problemen bij Air France worden opgelost door KLM. Een dag voor het begin van het EK voetbal heeft de Franse president Hollande opgeroepen te stoppen met stakingen en demonstraties. Hij zegt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Volgens de president kijkt heel Europa de komende maand naar Frankrijk. Daar horen geen stakingen en massabetogingen bij, vindt Hollande. In Frankrijk is hevig verzet tegen een nieuwe arbeidswet. Piloten van Air France willen vanaf zaterdag gaan staken... uit protest tegen nieuwe bezuinigingsplannen. President Obama geeft zijn steun aan Hillary Clinton... die vrijwel zeker de presidentskandidaat wordt bij de Democraten. In een videoverklaring zegt hij dat hij zich erop verheugt... om samen met Clinton campagne te voeren. Obama bedankte de andere presidentskandidaat Bernie Sanders... voor zijn bijdrage aan de campagne. Bierbrouwer Heineken stapt in de Formule 1. Het gaat om een sponsorschap. De naam van het concern zal niet te zien zijn op Formule 1-bolides. Wel wordt Heineken volgend jaar de naamgever van drie Grand Prix. Ook wordt geld gepompt in de campagne If You Drive, Never Drink. Het sponsorschap van Heineken gaat komende september in... bij de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Heineken zegt dat de stap losstaat van het succes van Max Verstappen. Het weer, vannacht opklaringen en droog bij minima rond de 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en s'avonds kan het dan in het westen licht regenen. Het wordt 17 tot 22 graden.